op last van de politie stilgezet. De passagiers moesten allemaal hun identiteitspapieren laten zien voordat ze met bussen verder werden vervoerd. Het weer, vannacht in het midden en oosten kans op een winterse bui. In de rest van het land droog, het is 0 tot min 4 graden.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 In Soudaan hebben bijna 4 miljoen mensen zich geregistreerd voor het referendum van zondag. Zuid-Soedan stemt dan over onafhankelijkheid van het noorden... De 4 miljoen geregistreerden vormen ongeveer de helft van het aantal inwoners van het zuiden. Het referendum vormt het sluitstuk van een vredesakkoord dat vijf jaar geleden werd gesloten. Dat akkoord maakte een einde aan een burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden die meer dan 20 jaar duurde. Voor de stemming worden 60.000 beveiligers ingezet. De vrees bestaat dat het referendum uitloopt op een nieuw conflict tussen het overwegend islamitische noorden en christelijke zuiden. Over de precieze grenslijn en de verdeling van de olieinkomsten zijn de partijen in Soedan het nog altijd niet eens. Koptisch-orthodoxe kerken in Nederland staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. De lijst circuleert op internet. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt in een reactie dat alle koptisch-orthodoxe kerken in Nederland extra in de gaten worden gehouden. De pastoor van de koptische kerk in Amsterdam is van plan komende dag aangifte te doen. Ook zal hij vragen om intensievere beveiliging tijdens de kerkdienst van de kopten later deze week. De koptische gemeenschap viert vrijdag kerstmis. Afgelopen weekend was er in de Egyptische stad Alexandrië een zelfmoordaanslag op een koptische kerk. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Sindsdien zijn er verschillende betogingen geweest van kopten in Egypte. Ze protesteren tegen hun achtergestelde positie. Een delegatie van Afrikaanse leiders heeft president Bakbo van Ivoorkust nog niet kunnen bewegen op te stappen. De presidenten van de West-Afrikaanse landen Benin, Kaapverdië en Sierra Leone spraken gisteravond urenlang met Bakbo. De leiders zeiden na afloop